Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd komen in Kopenhagen de Europese ministers van Defensie bij elkaar. Ze gaan verder praten over de veiligheidsgaranties en militaire steun voor Oekraïne. Ook demissionair minister Brekelmans is erbij. Hij wilde andere landen aansporen om snel meer Amerikaanse wapenpakketten te kopen voor Oekraïne. En ieder pakket is 500 miljoen euro waard. En die pakketten schenken we dan aan Oekraïne. Dat is een van de dingen wat hier ook vandaag weer besproken wordt. En Nederland gaat daar straks in de vergadering ook op aandringen... dat veel meer landen in Europa dit soort pakketten moeten gaan kopen... en naar eh, Kiev moeten verschepen. De bijeenkomst vandaag komt na de massale drone- en raketaanvallen van gisteren. 21 mensen kwamen daarbij om. Het aantal jongeren in de bijstand blijft toenemen. In juni waren het er volgens het CBS 2.500. Dat zijn er ruim 6% meer dan een jaar geleden. Het aantal jongeren in de bijstand loopt hiermee al 2,5 jaar op. Een blunder van een Australische bank. Per ongeluk kregen ruim 300 medewerkers een mail... met daarin hun ontslagdatum en instructies over het inleveren van hun werklaptop. Maar ze wisten alleen nog niet dat ze ontslagen waren. De bank heeft sorry gezegd. De ontslagen medewerkers kunnen psychologische hulp krijgen. En het is over en uit voor de Nederlandse tennissers op de US Open. De mannen waren al allemaal uitgeschakeld. Bij de vrouwen deed alleen nog Suzanne Lamens mee. Zij moest vannacht tegen de nummer 2 van de wereld. Winnen zat er niet in, maar toch was Lamens na afloop best tevreden. Eh, ja, ik denk dat ik wel eh, heb laten zien wat ik in huis heb. Eh, ik ben trots op hoe ik erbij heb gestaan, hoe ik heb gevochten die wedstrijd... en wat ik met vlagen, wat ik voor tennis heb laten zien. Dus ja, in dat opzicht was, ben ik daar wel blij mee. En je krijgt het weer nog. De dag begint op veel plekken droog. En vooral in het midden van het land is er ook best wat zon.